ah yeah. Sexy als ik dans. Yeah. Ah, weet je wat het is? Ik heb geen goede move. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten. Nee